moet 12 jaar de cel in. Ook krijgt hij TBS met dwangverpleging. De straf van de rechtbank in Amsterdam is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De destijds 18-jarige dader mishandelde zijn 91-jarige buurvrouw met een koekenpan. Daarna wurgde hij haar. De man was ook aangeklaagd voor verkrachting, maar dat acht de rechter niet bewezen. Oud-president Sarkozy wordt niet vervolgd in de zaak rond Liliane Bettencourt, de rijkste vrouw van Frankrijk. Volgens de Franse rechter is er onvoldoende bewijs om hem te vervolgen. Sarkozy werd ervan beschuldigd dat hij Bettencourt had aangezet grote bedragen te schenken aan zijn partij UMP om de verkiezingskast te spekken, terwijl de hoogbejaarde Bettencourt niet meer toerekeningsvatbaar is. Ze is de erfgenaam en van de oprichter van cosmetica gigant L'Oréal. President Knot van de Nederlandse Bank denkt dat Nederland uit de recessie is. Veel seinen staan op groen en de wereldeconomie trekt aan. Dat is altijd een belangrijke indicator voor Nederland, zegt Knot. De bankpresident zegt verder dat er in bepaalde regio's in Nederland een einde lijkt te komen aan de daling van de huizenprijs. Hij benadrukt wel dat de officiële cijfers over de economische groei in het derde kwartaal nog moeten komen. Over ruim een maand worden die door het CBS gepubliceerd. De Nederlandse economie groeide voor het laatst in het tweede kwartaal van 2012. Het lijkt erop dat luchtvaartmaatschappij Air France KLM dit jaar weer met winst kan afsluiten. Volgens topman Juniac werpt de reorganisatie zijn vruchten af. Volgens de afgelopen jaren zijn er flinke bezuinigingen doorgevoerd... waarbij ruim 4600 arbeidsplaatsen zijn geschrapt. Het zou voor het eerst in zes jaar zijn dat de luchtvaartmaatschappij weer winst maakt. Afgelopen week maakte Air France KLM nog bekend... dat er enkele duizenden banen zouden verdwijnen. Het weer, zonnig, 17 tot 19 graden. Morgen eerst mist en dan ook zon. Vanaf woensdag wordt het kouder met meer wind en kans op regen.